uur. Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de GGD zijn behoorlijk wat jongeren en leraren getest. Met CBS heeft de testcijfers van de GGD eens op een rijtje gezet. Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders weet hoe het voelt om een wattenstaafje in je neus geduwd te krijgen. De meeste mensen lieten zich één keer testen. Ongeveer 16% ging drie keer of vaker langs de teststraat. Vooral jonge mensen en leraren kwamen geregeld voor een test. Het gaat dus alleen om de GGD-cijfers. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich lieten testen in het ziekenhuis of bij een commerciële plek. In een woonwijk in Appingedam in Groningen is gisteravond een man neergestoken op straat. Er kwam gauw een ambulance op af, maar de man kon niet meer worden gered. Er is één verdachte opgepakt. Hij wordt verhoord. Het is nog niet bekend hoe lang Jurgen Konings al dood in het bos lag voordat hij werd gevonden. Wekenlang was er een klopjacht op de Belgische militair die een bekende Vlaamse viroloog bedreigde. Maar gisteren werd hij gevonden door de burgemeester van Maas-Eik tijdens een rondje mountainbiken. Het onderzoek is in volle gang, zegt deze verslaggever van de VRT. Intussen is ook het lichaam van Jurgen Konings weggevoerd. Daar zal de komende uren een autopsie op worden uitgevoerd. Om dan definitief de doodsoorzaak vast te leggen. Het parket gaat dus nu voorlopig uit van een zelfdoding met een vuurwapen. Waarschijnlijk weten de onderzoekers in de loop van vandaag meer. Twee astronauten hebben gisteren een bijzonder klusje gedaan. Ze hebben bij ruimtestation ISS zonnepanelen geïnstalleerd... zodat die plek de komende jaren genoeg elektriciteit heeft. De uitrolbare panelen werden eerder deze maand met een raket bezorgd bij het ruimtestation... en die zijn nu dus geïnstalleerd. Het weer nog. Het regent in een groot deel van het land en het is een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Het is zo'n 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ochtendspits in onze regio valt reuze mee. Op de AN207 wordt wel langzaam gereden. Vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom kom je in 3 kilometer file voor de aansluiting met de A4. En dat kost je vanochtend 10 minuutjes extra.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 Do you know? Do you know what it feels like? changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends Suddenly, I can't get it to speak Maybe find you all the things it took to save us I could fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, don't say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give Another side of a man looking at me Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this You know, seeing your face no more my pillow It's a scene that never happened to me But after this episode I know see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like? electricity in the room tonight Born from fire Sparks flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one you faith and no fear for the fight.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 in de Amerikaanse staat Florida, deed dat waarschijnlijk niet met opzet. Dat blijkt uit eerste onderzoek, melden de autoriteiten. Zo'n 38% van de Nederlanders heeft zich tussen 1 augustus en half april... tenminste één keer laten testen op corona bij de GGD, meldt het CBS.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 Ik Maria 1 2 3 un pasito para atrás Shuffle on me. sink in slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. It's so that I never notice. Every time I cry, I get a little.